uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De verdachte in de zaak Nicky Verstappen komt woensdagmiddag naar Nederland... meldt de Spaanse publieke omroep RTVE. Jos B. wordt met een speciaal toestel opgehaald in Barcelona... en medewerkers van Interpol begeleiden hem. Het is niet bekend waar het toestel in Nederland zal landen... en waar B. naartoe wordt gebracht. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen... 20 jaar geleden op de Marheide. Premier Netanyahu heeft president Duterte van de Filipijnen in Jeruzalem verwelkomd bij het officiële begin van zijn vierdaagse bezoek aan Israël. Volgens de pers zullen tijdens het bezoek zaken worden gedaan op het gebied van olie en wapens. Duterte bezoekt ook het Holocaustmuseum Yad Vashem. Twee jaar geleden vergeleek hij zijn strijd tegen drugs met de holocaust. Hij zei dat hij met groot plezier 3 miljoen drugsgebruikers zou laten afmaken. Daarover bood hij later excuus aan. De coalitie is verdeeld over het voorstel van minister van Engelshoven... om de druk op eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen te verlichten. De minister wil wettelijk regelen dat studenten vanaf 2020... na hun eerste jaar door mogen als ze 40 van de 60 studiepunten hebben gehaald. Nu ligt de lat bij de meeste universiteiten en hogescholen hoger. De universiteiten zijn tegen, de hogescholen willen nog niet inhoudelijk reageren. De Antwerpse burgemeester De Wever waarschuwt voor infiltratie van drugscriminelen in het Belgische bestuur. In de Volkskrant wijst hij naar de cocaïnehandel die volgens hem georiënteerd is op Nederland. De Wever zegt de drugshandel altijd de zwakste schakel zoekt. En dat is in dit geval Antwerpen, omdat de haven zo lek is als een vergiet. Het weer vrij veel bewolking met af en toe zon. Het wordt gemiddeld 23 graden.